Levi van Eck met het NOS-journaal. In Bangladesh zijn bij aanhoudende protesten tegen de verkeersonveiligheid in het land... vandaag zo'n 25 gewonden gevallen. Duizenden studenten gingen de straat op in de hoofdstad Dhaka... en probeerden verkeer tegen te houden. De politie dreef hen uiteen met draangas en wapenstokken. Aanleiding voor de week van protesten is de dood van twee studenten afgelopen zondag. Ze werden door een bus aangereden. Volgens ooggetuigen deed de chauffeur een wedstrijdje met een andere bus... om als eerste passagiers op te pikken... Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komen in Bangladesh jaarlijks zo'n 20.000 mensen om in het verkeer. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich bij het WK in Londen geplaatst voor de finale. In de halve finale tegen Australië werd het 1-1. Na shootouts werd het uiteindelijk 3-1 voor Nederland. Het beslissende doelpunt kwam van Liedewij Welten. Morgen speelt, spelen de Nederlandse hockeyvrouwen de finale tegen Ierland. In Iran is voor de vierde dag op rij geprotesteerd tegen de hoge kosten van het levensonderhoud. Veel inwoners denken dat de situatie alleen maar nijpender wordt als na het weekend de Amerikaanse sancties ingaan. Dat betekent onder meer dat de handel in staal, aluminium en kolen wordt verboden. Ook het financiële handelsverkeer wordt getroffen. Enkele honderdduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam de 23e editie van de Canal Parade bezocht. Het jaarlijkse hoogtepunt van de Pride Amsterdam. 80 uitbundig versierde boten voeren een bijna 6 kilometer lange tocht door de Amsterdamse grachten. Het evenement is volgens de organisatie zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Het weer, het is nog lang zacht vanavond. Vannacht daalt het kwik naar minima van 14 graden. Morgen periode met zon en 23 tot 28 graden. Na het weekend loopt het kwik weer op tot boven de 30 graden.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 Want we gaan gelijk beginnen met de tips. Want eh, zoals iedere week eh, eh, dan, hebben we een aantal tips. en de ene keer zijn er twee tips, drie tips, vier tips. Tipsy tips. Nu zijn het er maar twee. Nu zijn er twee tips. Maar twee, maar het zijn wel twee lekkere tips. Oh, denk ik. Kan je iets vertellen over jouw tip? Nou, die van mij die is van de Afro, Afrojak. Oh. Afrojak. Oké. En eh, juwelen. En eh, eh, dan, da, da, daar kom ik straks nog op terug. Maar jij hebt ook een, een tip. ja, dat klopt. En, een, type. Een type. Het, is een nieuwe. Een nieuwe type. Een nieuwe type. Ja. En ik denk dat hij wel in de top 40 gaat komen. Oké, nou ik ben benieuwd. We gaan hem nu luisteren. En is dit, slaat dit ook dan een beetje op jouw leven dan? Of valt het wel mee? Nou, dat valt wel mee. Ben je high on life? Nee. Oké, dan gaan we nu komen.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 En dat was High on Life. Wat vond je ervan? Ik vond echt een, echt een lekkere plaat. Je zei het net zelf ook al van, dit, dit, dit, kan, dit is eigenlijk een festivalplaat is dit. Ja, dat vond ik. Absoluut het is ook gereleased op eh, Tomorrowland. Nou, ik vind het een hele lekkere plaat. Absoluut met je je Goeie tip. Goeie tip. Nou, ik ben benieuwd wat eh, jij van ons in petto hebt. Nou, ik eh, heb ja, nog één dag heb ik nog in de planning staan. One More Day. En ik denk, ik kan hem wel over gaan vertellen, maar we gaan lekker naar luisteren. Everdeck Jewels. and One More Day. Tell me we'll be alright, whatever I might do. I may disappoint you, cause I'm the one who always messes up everything. I promise you that I won't fuck up. From now on, I'll be better forever. time that I try pretending I'm a good girl, like I'm in a fake world. Maybe I just don't have what it takes. sorry that I had to start a fire. Just tell me now where to go. down or even higher. If I promise you that I won't fall. I promise you that I won't fuck up. From now on, I'll be better forever. And I promise you that I will stay focused. Only you in my bed, like I once said. But only if you. One More Day. Afrojack, Jewels en Sparks. Zeker. Zeker. Insgelijks, Mike. Nou, dat waren, echt een lekker plaatje. Dat waren twee, eh, twee tips. High On Life eh, van eh, Martin Garrix en Bon. En One More Day van uh, Afrojack en Jules Sparks. En, Sparks. Dus ja, dat zijn de tips voor deze week. Neem ze mee. Volgende week, ja, dan zit als het goed is Patrick zit er ook weer bij. Liever niet. Denk ik. Ja. ja. We gaan het meemaken. Met, met, Over met, met de boyfriend Grover. Vanity is als het goed is volgende week ook weer. Dus dat betekent dat we sowieso, je, je moet het maar weten, weer eh, over drie man kunnen gaan verdelen. Eh, twee man, één vrouw, sorry. Dus... Uh, eh, Wel goed zeggen. Ja, ja zeker, zeker, zeker. Zal ik nog steeds kampioen blijven? Nou ja, ik, ik heb wel sterk vermoeden dat jij zeker wel, wel kampioen blijft. Dat denk ik wel namelijk. Oké, nou ik ben benieuwd. En waarom denk ik dat eh, tot nu toe? Ja, weet ik niet. Ik weet niet hoe Patrick het voor elkaar krijgt. Maar hij gaat toch op het laatste moment altijd de mist in. Ja. Ja. Ja. En dan heb ik ook zoiets van, ja, waarom nou? Waarom? Ja, ik weet niet, ik weet niet hoe hij het doet. Hij, hij heeft altijd wel een sterke start. Zeker, zeker. Zeker, zeker. Ja, nou ja, weet je, het is wat het is. En eh, we, we gaan het volgende week gaan we het zien. ben benieuwd wat, wat ze dan gaan presteren. Dit waren nogmaals in ieder geval even twee tips. Pak hem nog één keer even bij High On Life, eh, Martin Gerks en Bon. En One More Day, Afrojack, Jules en Sparks. Ga ze even luisteren. Ze staan natuurlijk ook in de lijst van de Euro Breakdown. Wij gaan eh, weer verder eh, met de Euro Breakdown. Om half negen hebben we natuurlijk MC Falafel die hier de tentwerven ouderwets, ouderwets komt afbreken. En dan, ja, gaan we maar, je moet het maar weten met de lucht spelen denk ik. Prima, ja. ben ik toch. Ja, ja nee, dat, dat zeker. Dat zeker. Awkward Silence. Eh, dus, eh, wordt hartstikke leuk. Jongens, we komen natuurlijk straks eh, weer bij jullie terug. En we gaan nog even kijken of we nog wat nieuws even bij jullie, voor jullie kunnen opduiken. En joh, ik zou zeggen, als je nu buiten zit, zo lekker naar binnen gaan. Want echt lekker weer is het niet meer.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 your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. to the core, still healing. And I know you're no good for me, so I try to forget. mond houden dat ik het vergeet. Ja. Goeie tekst. Zeker, zeker. Ja, Keigo en Miguel, Remind Me To Forget. En die eh, hebben we natuurlijk net weer even voor jullie gedaan. En daarvoor hadden we eh, Disclosure en eh, Ultimatum. Nog steeds een lekkere plaat. Niet Blijf overheen gepraat. Nee, nee, deze keer niet eigenlijk. Maar uh, komt wel goed. We gaan, we gaan er binnenkort wat leuks mee doen. Dus dat... you will hear that soon enough. <laughs> Oké. <laughs> Jongens, het is uh, straks alweer half negen. Dat betekent dat MC Falafel alweer de tent in komt sluipen straks. Die gaat natuurlijk wel even eh, in ieder geval het eh, tweede gedeelte eigenlijk van de Euro Breakdown aankondigen. En de tent afbreken. Inderdaad. In 0,1 seconde. En we weten eigenlijk nog steeds niet wie het is. Ik, ik, vraag het me nog steeds af. Ik denk eigenlijk nog steeds dat het Gers Doel is gewoon. En in een van zijn eerste early rap days dat hij dit gewoon gemaakt heeft. Ik denk dat dat het gewoon is. Dat zou wel kunnen. Nou. ik ga onderzoek doen. Dat is goed. Dus even eh, Shazam even erop zetten. Kijken wat, eh, wat er gebeurt. Eh, dus lekker, lekker. Nou, we hebben in de tussentijd hebben de tips hebben we gehad. We hebben nieuws hebben we gehad. Wat we straks eigenlijk allemaal nog hebben. Hé, hey, wacht even. Ik bedenk me ineens iets. Nee. Ik bedenk me ineens nee. iets. Jij gaat je titel verdedigen vandaag. Waarom? Nou, ik heb een derde man. Die man ziet eruit alsof hij niet heel veel puff meer heeft. Nou, dat maakt niet uit. Zet gewoon zijn microfoon aan. Ik weet niet oh. welke ik moet aanzetten. Maar ik heb eh, Jonas. Hoi. Ik heb Jonas. Jonas, ben jij een <clears throat> beetje, beetje, beetje op de hoogte van, eh, van de wereld en wat er speelt? Eh? Ja, zover als de tv aanstaat wel. Mooi. We gaan, we gaan straks gewoon Je Moet Het Maar Weten spelen. Wie wat? Je Moet Het Maar Weten. Nou, dat gaan we proberen. Quinten die gaat zijn titel verdedigen deze week. Kijken of hij de titel nog steeds kan vasthouden. En wat gebeurt er nou als je van je troon af wordt geschoten door Jonas? Want Jonas is natuurlijk niet heel erg vaak hier. Nee, eens opletten. Dan maak ik opeens elke vrijdag ben ik vrij. Of Ja, nee, maar ik bedoel... Ehm, kom jij dan iedere zaterdag hier om, eh, om, dat, om, jou, om, jou, om dan de potentiële titel te gaan verdedigen? Mocht nou, je hem binnen vandaag. Als je je naam moet hoog houden, dan moet je er ook wat voor doen, zeggen ze altijd. Hè? Ja. Oh, dat wordt spannend. Ik ben benieuwd. Quinten, ben jij er klaar voor uh, straks? Eh? want ik ga, nou, ik, ga, ik, ga, straks wel even kijken voor een categorie. Wordt ik heb lastig. er niet op voorbereid. Wat, wat heb... <laughs> ja. Maar ah, dat maakt niet uit. Ik ook niet, dus dat scheelt wel. Maar ik trek Jonas trek ik er nu ook gewoon bij. En dat is gewoon puur omdat ik zeg van... Ja. Oké. Ik denk dat het leuk wordt. Maar als jij verliest, eh, dan, eh, dan denk ik dat het volgende nummer wel toepasselijk voor je is. Uh, eh, Armer van Buren heeft een speciaal voor jou gemaakt. Oh, dat lief. Dus jongens, straks je moet het maar weten.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 You wear the diamond meets the light. Where the diamonds yeah. meets the light. The perfect remedy Ooh. to heal is hurting me. Heal is hurting Can be the therapy for me and me for you. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over will make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. that makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. We can always play by ear, and that's the deal, my dear.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 MC Flavel, dankjewel. Op nummer 10, daar gaan we straks naartoe. Wie staat er op nummer 10? Maar eerst bij nummer 20 beginnen. Want op nummer 20 hebben we Dancing Alone, Axwell en Ingrosso, Shine a Light. Hardwell vinden we op plek 19. En op plek 18 hebben we Let Me Live van Anne-Marie en Mr. Easy. En Rudy Mental heeft hier ook weer aan bijgedragen. No Good, Zonderling, Don Diablo vind je op plek 17. En Flames, David Guetta vind je op plek 16. Woke Up in Bangkok van Deep End vind je op plek 15 deze week. En op plek 14 Lullaby Segala. Hey Meisje van Esco vind je op plek 13. Gaan we uiteraard zo nog draaien. En op plek 12 hebben we Born to Be Yours van Kaigo. Therapy net natuurlijk speciaal voor Quinten gedraaid hebben we van Armin van Buren. En Rise van Jonas Blue. En ik heb ook een Jonas hier in de studio zitten. Toevallig. Ik moet zeggen dat jouw tip eh, nog eh, vrij lang eh, erin is blijven staan. Zeker Rice. Staat hij er nog in? Die staat er nog in. Staat er netjes, netjes. Die staat op 10. Dus ja, dat, is een, eh, een, eh, een hele goede tip geweest. Hey, we gaan eh, eerst dus nu, nu nog even naar de nummer 10 gaan we luisteren. En daarna gaan we van start met Je moet het maar weten. Ik ga Jonas even helemaal inlijven eh, betreffende dit nummer. Want Jonas die, die heeft al aangegeven dat hij er wel wat voor voelt om te kijken of hij Quinten kan inmaken. En Quinten is natuurlijk light heavyweight champion af. Je moet het maar weten. En Quinten, ben je al een beetje zenuwachtig? Ja, ik, zie hier die doodsblik van Jonas eh, naar me kijken. <laughs> Je wil niet weten. Dus you're gonna rise to, to the occasion. Lekker. Gelijk na met nummer 1 lekker luisteren naar Jonas Blue, Jack and Jack met Rise. En dan komen we daarna terug voor Je moet het maar weten. Dus eh, stay tuned. Als je het doet. Tuurlijk nog dit. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. When we hit the bottom. spelen. Oh, het spel waar alle vragen kunnen komen die je maar kan bedenken. Jonas, ik ga je eerst even inleiden. Doe je goed. Je moet het maar weten, is een, uh, een vraagspelletje waar er dus vragen uit iedere hoek kunnen komen. Dus je moet echt met alles rekening kunnen houden. En je moet het ook echt maar weten. Het moet maar je opkomen. Ehm, het, het, is, het spelregels zijn als volgt. Ik stel altijd drie vragen. En eh, <laughs> hij staat te knikken op de knieën, jongen, volgens ja. mij. En eh, daarbij is het zo, als de vraag te moeilijk is, dan maak ik er gewoon een multiple gokvraag van. En dat is, eh, daar kom je snel genoeg achter. Eh, als je het antwoord goed hebt, hoor je dit. Heb je het antwoord fout? Logisch. Ben je er klaar voor? Of willen jullie, wil je eerst een testvraag hebben? Doe maar even een testje. Nee, dan een testvraag. Nee, nee ja, oké. Ik ben nieuw, okay. hè? Oké, nee, helemaal goed. Eh, de eerste vraag waar we dan mee gaan beginnen. wat is het Italiaanse woord voor meester of leraar? En ja, daar ga je op. nou, <laughs> Jonas. eerste klas. Eh het zal, ja. Zeg maar, zodra hij het zegt, dan denken we, oh ja. Dat, zeg gewoon, dat heb ik al acht keer gezegd vandaag. Maar <laughs> eh, momenteel eh, mag ik Winter het zeggen? Nee, ik eh, wil oh, een hint. Normaal gesproken mag ik een vragen? Normaal gesproken zeg je chef, sheriff of... ja, het staat, staat meestal... Het is ook iets wat op je, wat op je betaalkaart kan, kan, kan staan. Op mijn betaalkaart? Op je, op je pinpas. Of op je oh ja. Zie je, dat zeg, heb ik al acht keer gezegd vandaag. Ik zeg het je. Ach, <laughs> ah, maestro. Dus dit is even een voorbeeld. Dit, dit, dit soort vragen eigenlijk. Je moet het echt maar weten. Maar je, kan niet gewoon even een hintvraag of pas zeggen of zo? Dat kan, nee, dat kan. Maar, als je een hintvraag krijg je hem dan ook? Of, eh? Nou, geef net toch een in. Ik geef niet. maar geef je het ook elke keer? Nee. Nou, niet, niet iedere keer. Niet iedere keer. Ik moet, af en toe moet ik wel streng zijn. Dat heeft ook natuurlijk een beetje met de tijd te maken. Waar, oh, eh, we gaan toch nog eens op tijd? Nou ja, ik probeer hem oh. altijd eh, zo, zo kort mogelijk te houden. Hey, dan gaan we dus eh, aftrappen met de eerste echte vraag. Oh nee. En ja, wat is een... <laughs> en daar moest ik net eigenlijk lachen. Wat is een ander woord voor pedometer? Pedometer? Uh, ik wel, een kilometerteller. Nee, niet goed. Pedometer? Ja, wat is een ander woord voor eh, pedometer? Kinderlokker. Snelheid, snelheidsmeter zo, noem je zo'n ding. Ja, nee, ook niet. Allebei fout. Stappenteller. Oh, stappenteller. wat hebben we dan een pedo? Een, een pedometer, een stappenteller. Hey, dat blijft radio, hè? onthoud dat wel. Geen nou, dat weet ik. Dat weet ik. Oké. Ik houd ook, ik houd ook zeer, zeer Allebei, oh, gewoon fout helaas. Eerste vraag helaas niet goed beantwoord. Zijn er eigenlijk? En, nu nog twee vragen. Maar twee op een dag? Nee. Nou, drie in totaal. In, drie in totaal. Drie in een week? Jezus. Ja, we, gaan, eh, we, gaan, eh, we gaan door naar de volgende. Eh, want hoe wordt de mand onder een hete luchtballon genoemd? Een rietenmand. Een bak. Allebei fout. Ja, wat zijn dit voor vragen? Een mand onder een... Nou ja, mand. Een, mand. mand. Wordt een gondel genoemd, jongens. Een ah. gondel? Dat heb ik alleen in de van volgens mij. ik hoor het al, want er moet nog een bonusvraag komen straks. Want dit wordt heel spannend. Ja, doe er maar gelijk vijf. Oké. <laughs> Eh, hoe wordt het eh, genre dat uit gedichten bestaat genoemd? Poëzie. Ja, nou was Quinten wel eerder, maar jij zei wel dat... Ja, moet je in cloud steken, het is radio, dat zien die mensen toch niet thuis? Ja, dat maakt niet uit. Dat, ja, maar ja, jij, had wel het goede antwoord, dus ja. Ik vind hem niet tellen. ik Dan moet je een andere vraag hebben. rot op. <laughs> ik vind dat hij goed is. <laughs> Stank zijn, Mike. Hand omhoog. Uh, nou, hij is voor het eerst. Dat had, hij, ik ook wel even moeten uitleggen. Dus. Waarom heb je dat niet gezegd? Dat is niet de spelgeest volgekomen. Dan denk je, ik roep gewoon. Dan denk je gewoon een pubquiz. Klopt. Nou, eh, dan gaat, het eerste punt gaat dan naar Jonas deze keer. Beetje oneerlijk dit, maar oké. Okay. Laatste, in ieder geval, we, we gaan nu naar hopelijk, de, de nou, niet de laatste vraag. Oh. Maar ja, dit is er eentje denk ik voor voor de snelle. Dus eh, hand omhoog inderdaad eh, als je, het, eh, als je het goed hebt. Als je, als je denkt dat je het goed hebt. wie heeft Suske en Wiske bedacht? Tering. Als slijmen dood. <laughs> Ja. Hint. Multiple gok. Multiple gok. Oké. Dus de vraag luidt. Wie heeft Suske en Wiske bedacht? Is dat Jan Kruis geweest? Is dat Willy van der Klei geweest? Willy van der Steen? Of, C, of D? Schoenen. Hoe was wat is D? D is schoenen. Nou, dan ga ik gewoon gokken vandaag. Dat is C. Jij gokt op C. Ja, ik ga voor B. Jij gaat voor B. zal alles weer zien. Is het A? Ja. <laughs> Oké, nou ja, dan gaan we. we, gaan C invullen. En eh, jij had B? Ja. Oké. Wil je hem nu in? Ja. Voor Jonas. Was het, was het B C? C? Nee, C is voor Jonas. twee En, het is Willy van der Steen is het. En ik denk doe Willy van der Klei ertussen. Ik dacht al iets met Willy, eh, maar ik dacht Willy van der Klei ken ik had het nooit geweten. Het staat ook op de boeken. En Jan Kruis, en Jan Kruis is, de, is de bedenker van Jan, eh, Jan, Jans en de kinderstrips. Ja, maar dit is Suske en Wiske, geen Jans. Nou, nou Jonas, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Dat is goud. Dus ja. Dus je bent van je troon afgestoten voor deze, voor deze week. Wauw, voor één keer. Wauw. Dus nu moet je nog 13 keer winnen. Nu moet je inderdaad nog 13 keer winnen inderdaad, om, eh, om mij in te halen. Ja, je moet je titel zeker nog 13 keer verdedigen. 13 keer? Wil jij goed worden als ik? Hou jij, nou, eh, je kan er momenteel niet echt veel van zo te zien. ah, <laughs> kom naar Mike. <laughs> Maar uh, hou jij het bij? nou ja, ik hou wel bij wie er het meeste wint. uiteindelijk heeft Patrick heeft denk ik één keer gewonnen. Van de? Nou, van, eh, vanaf januari zijn we gaan spelen, dus reken de weken maar uit. Ik denk oh, week, eh, week Patrick 30. heeft nog geen enkele keer gewonnen. Nou, één keer volgens nee. Nou. mij. Jawel. Nee, want alleen het, het, stond de hele tijd, weet ik veel hoeveel. Toen was jij er niet bij, dat is het. Ja, dat is ook wel weer zo, ja. Ja, dus Jonas, jij hebt, eh, je, moet het, je moet het maar weten gewonnen. En ja, wat je daarvoor krijgt, vrij weinig. Maar je mag weer terugkomen de volgende keer. Je staat nu, op, dus een, je staat nu op gedeelde tweede plek met, Vanity, of met Tim Koemans. Ja. Wie doet er allemaal mee in godsnaam? Ik hoor net... Heel Zandvoort. Heel Zandvoort doet mee. Totdat we een uiteindelijke winnaar hebben. En hoe lang gaat het door dan? Eh, Tot het einde van het jaar. Einde van het universum. dus ik moet nog 13 keer winnen. En dan sta je op nummer Dan ben ik hier nog 13 weken achter elkaar te vinden. Goed zo. Mooi. Dat wordt spannend, jongens. Vijf man, je moet het maar weten. Oeh. Drie microfoons, wordt een beetje rommelig. Nou, maar, <laughs> dit is mijn stoel. Maakt niet uit, maar niet uit. we komen er wel doorheen. We komen er absoluut wel doorheen. Dat is mooi. Dus ja, Quinten, eh, jij moet eh, je titel even ja, in, gaan, leveren. Dus doe, je, doe, je, doe je dat dan dan? Eh, even denkbeeldig. Uh, er zit nog koffie aan, dat hoef ik niet. Ah, dat maakt niet uit. maakt niet uit. Helemaal goed. goed. Hey, ik heb net beloofd dat we ook nog even naar een uh, Nederlandstalige plaat gaan luisteren. En dat is een plaat die we vorige week voor het eerst gedraaid hebben. Hey oh, meisje. Ja, inderdaad. Hey meisje, inderdaad. Dus als je iemand roept, is Naar Jeepy zei Hey meisje! Nee, die zei het heel anders, maar dat kan ja, niet verwoorden. Ja, maar die kunnen we niet verwoorden. Dus we houden het lekker netjes. Esco, hey meisje. Tot straks. Beats bij Esco. cruisen in de bands, geen rem, we trappen door We kunnen richting Bloemendaal of ergens richting Zandvoort Of we vliegen naar de zon, dus beter breng je paspoort Skip je baan, je wordt alleen maar witter van die kantoor Lieve schat, ik ben tuig, maar dat heb je al gehoord Het ene oor in en die andere weer uit Ik kan je brengen naar de west, we kunnen smoken van de luid We kunnen chillen in de buurt, ik wil je brengen naar mijn huis Hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken If I beg for the meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken. Eyo, oh. eyo oh, meisje, vanuit de verte kan ik jou al zien verschijnen. Eyo, oh. ik voel die vibe, ik voel die bas bij jou. Ik wil even weg van alles, maar dan weg met jou. Ik ben gekomen Solo Demi Lovato, Clean Bandit. Hoor je natuurlijk ook steeds meer. Clean Bandit, Clean Bandit hoorde vorig jaar natuurlijk al heel veel. Heeft best wel plaats gemaakt, maar natuurlijk ook met Demi Lovato. Eh, waar we natuurlijk in het eerste uur al eh, even het een en ander over eh, besproken hebben. Dus ja. Dus ja, En jongens, het eh, is alweer uh, bijna tijd. Wat is dat snel Het is tijd om de nummer 1 te gaan onthullen. Dus ja, ik wil hem alvast even aankondigen. Ja jongens, het is zover. We gaan toewerken naar de onthulling van deze week. Want dan beginnen we bij de nummer 10 deze keer. Op nummer 10 hebben we Rise. Jonas Blue, een tip van Quinten van een aantal weken terug, is hoog gestegen. Maar blijft daar ook lekker staan. Ocean featuring Kelly en Martin Garrix op plek 9. Dura, Daddy Yankee op plek 8. I Could Be Wrong, Lucas en Steve op plek 7. En Long Way Down, W&W op plek 6. Whenever, Wherever van Conor Mayer en Chris Cross Amsterdam vind je op plek 5. En Body van Loud Luxury vinden we op plek 4. Solo Demi Lovato hoorde je net met Clean Bandit op plek 3. En op plek 2 hebben we Jackie Chan en Chesto. En op nummer 1, ja, voor wie het een beetje in de gaten hebt gehouden. Ik denk dat het wel de gedoodverfde zomerhit is eh, eigenlijk van, eh, van dit jaar. Want je hoort hem overal, er is geen ontkomen meer aan. En speciaal voor jullie gaan we toch nog even één keer even draaien. En dan gaan we ook lekker straks afsluiten. Dus uh, ja, en welke plaats zou dat dan zijn? Quinten, is dat, jouw, dat was jouw lijflied toch? Eén kusje. Oh. Eén kusje. Ja. Eén kusje. Eén kusje is wat er nodig is en dan ben je verliefd. One Kiss, Dua Lipa, Calvin Harris. Wie anders? gedoodverfde nummer 1 hit van deze zomer. One Kiss do Alipa en Calvin Harris. Ik ben er nou al klaar mee. Ja, ik moet zeggen, eh, nou, moet het blijft nog wel een lekkere plaat, maar... twee uur radio gemaakt, nu al klaar ermee. Nee, met, eh, met eh, One Kiss. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Jawel, je hoort het toch? Ja, hij is... er. Quinten, kijk, Quinten heb ik er altijd een beetje bij om... ja, ja, wakker te houden. Die, die vecht eigenlijk, eigenlijk altijd een beetje tegen de gevestigde orde. Ja, okay. En uh, Quinten is een beetje de, de anarchist eigenlijk hier in het, in het programma. Verzet zich eigenlijk tegen de regering. En, eh, nou, dat doet hij ook bij het programma, want dat is groot. <laughs> Politie kennen mijn land, luister maar niet mee. <laughs> dus eh, ja, ja. Nee, maar ik, ik heb Quinten af en toe even nodig om, om ja, ook de, de, het andere geluid van het publiek te horen. Dat is toch gezellig, of niet? Ja, dat zeker. Dat zeker. Anders was hij niet geweest, lijkt maar. Ik zou het niet gezellig noemen, maar... Nou, nou, luister. Ik, ik, moet iemand hebben die, eh, die, eh, die mij eh, met vuur en zwaard af en toe wil bevechten. Oké, okay, nou, nee, dan heb ik ja. een goede aan. Anders heb ik alleen maar ja-knikkers hier in de studio zitten. En... Nee, wat jij niet, moet, niet goed van. Nee, ja, ja, Patrick, ja. als je luistert, minder, we hebben het over je. Nee, ik dacht al, twee uur radio maken en dan zeg ik, ben een moe, klaar mee. Nee, nee, nee. ik ben vanmorgen om acht uur begonnen, ik zit er nu nog steeds. Dat is... ik heb vandaag 13 uur lang radio gemaakt vandaag. Nou, Tenminste, een eh, onderdeel geweest van de radio. Ik zou eh, wel eh, zelf nog wel een keertje heel, veel, heel lang radio willen maken. Maar dat gaat goed komen. Oké. Dat uh, is een ontwikkeling weer. Oeh, er is iets. Dat is weer wat anders van waar wij het net over hadden. de hand. Daar mogen we het nog niet over hebben. Dus. Nee, maar we hebben nog wat nieuws. Dat weten jullie niet. Dat weten een paar mensen. Oh, nou, mogen wij het wel weten? Dat is mogelijk, maar naar de uitzending. Nou, de oh. uitzending. Oh, oh. Meen je niet? Ja, dat betekent dat dus voor het grote publiek blijft het dus heel even stil. Ehm, Wordt binnenkort goed bekendgemaakt. Ja. Als het doorgevoerd wordt, dan eh, is er binnen nu en twee maanden nog wat leuks. Oh, oh. dat wordt heel spannend. Nou, dat, dat, dat gaan jullie dus... Eh, waarschijnlijk. wanneer eh, wordt het aan het, grote publiek vrijgegeven? Nou, als het zo doorgaat, dan zitten we toch echt wel de laatste week van augustus... dat het eruit komt. Ah, oké. Nog snel ook. Dus heel snel. We zijn er zeven dagen per week mee aan het vechten. Aan het vechten Gaat helemaal goed komen, jongens. We gaan de volgende keer, als ik het weet... de eerste waar ik het stel, is bij jullie uitzending. Top. Oh, bij deze. Oh, wij krijgen gewoon de primeur. Precies. Netjes. Zo werkt dat. Oh, ja, dit vind ik wel heel fijn. Maar dan verwacht ik wel dat jullie onderdeel ervan zijn. Maar daar gaan we het zo allemaal over hebben. Oh nee, dat, eh, dat, dat, sluiten wij ons nu al volledig bij aan. Eh, de, de toezegging is er. Dank u. Dus eh, ja, jongens, on, even onder voorbehoud. Er komt dus nog een heel mooi bericht. Uh, komt er dus jullie kant op. we zijn er alweer. Ja, we zijn er alweer bijna. Het ik is alweer bijna afgelopen. Ik was er 55 minuten, maar ik vond het hartstikke gezellig. Kijk. Ja. Stadler? Yeah, what? Is that it?